Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat ietsje beter met Groningers met aardbevingsschade. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Er is gekeken naar het effect van de aardbevingen op onder meer de gezondheid... het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Sinds 2023 is er een kleine verbetering gaande, zegt deze onderzoeker. We gaan ervan uit dat die fysieke veiligheid, dus het risico om gewond te raken... dat dat beter gaat omdat ook, zoals het KNMI al begin dit jaar liet zien, het aantal bevingen en de ernst daarvan eh, de afgelopen jaren afnemen. De bevingen in Groningen zijn in de laatste jaren inderdaad afgenomen... en minder heftig, zag ook het KNMI. En dat zorgt er ook voor dat Groningers zich veiliger voelen. De Harvard Universiteit in Amerika raakt zo'n 2 miljard euro aan overheidssubsidie kwijt. De reden? Ze weigeren om eisen van de regering Trump door te voeren. Zo moet de universiteit stoppen met diversiteitsprogramma's... en afdelingen moeten worden doorgelicht op antisemitisme. De directeur van Harvard gaat er dus niet in mee... omdat het in zou gaan tegen de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Ruim 50 jeugdhulpverleners mogen hun werk niet meer doen. Uit een steekproef blijkt volgens de Telegraaf dat ze hun papieren niet op orde hebben. Ze hebben bijvoorbeeld helemaal geen diploma... en daardoor mogen ze niet meer in een register staan... dat wel nodig is om dat werk te mogen doen. Bij dat register denken ze dat dit het topje van de ijsberg is. De komende tijd worden nog veel meer jeugdhulpverleners gecheckt. En zaterdag over een week is het Koningsdag en de koninklijke familie viert dat dit jaar in Doetinchem. Daar zijn ze al druk met de voorbereidingen. Een club Achterhoekers gaat optreden en ze hebben een speciaal koningslied gemaakt. Er wordt veel in geneuried, zegt de schrijver van het lied. dat is ook wel typerend voor de Achterhoeker. Dat als het goed gaat, dan fluiten ze dan. dan. Dus ze hebben weinig woorden nodig. Dus dacht ik, nou misschien is dit wel, um, dit doedie doep gedeelte is misschien wel een soort verklanking van de tevredenheid van de Achterhoeker. Dit is mijn plek. Dit is niet het enige muzikale hoogtepunt dat de koninklijke familie gaat meemaken. De band Normaal treedt ook op met hun klassieker Oerend Hart. Krijg je het weer nog een wisselend dagje. Vanochtend trekt er vanuit het zuiden al wat regen het land in... maar op andere plekken is het nog droog en zonnig.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 Van alle werelddelen warmt Europa het snelst op door klimaatverandering... staat in een rapport van de Europese Klimaatdienst. In het westen van Europa is de laatste jaren meer neerslag gevallen dan gemiddeld... terwijl het in het oosten juist droger is. Harvard moet zo'n 2 miljard euro aan subsidie missen... omdat de Amerikaanse universiteit weigert te voldoen aan de eisen van de regering Trump. Die wil dat de universiteit stopt met diversiteitsprogramma's en mondkapjes verbiedt. Er zijn tussen de 10 en 15 mensen opgepakt bij de pro-Palestijnse demonstraties bij de Universiteit van Amsterdam gisteren, zegt de politie. De UvA deed aangifte, waarna de politie het maagdenhuis ontruimde. Het weer vanochtend in het zuiden wat buien. In het noorden begint de dag zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Later op meer plekken buien met kans op onweer.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 wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make it mine.